Joost, Joost, Joost, Joost, Joost, Joost, Joost. Oh my god, that's me. Joost, Joost, Joost. Another story about me. Joost, Joost, I love myself. You should do that too, man. Joost, Joost, Joost klein, tien letters en je haat me. Ik schrijf wat boeken en mijn boeker heet Maarten. Ik hou niet van pesten, ik hou niet van kaarten. Hele nieuwe schoenen, dus ook hele nieuwe blaren. Ieuw, het klinkt als Louis van Galen. Ik zit in diepere dalen. Ik denk niet aan kwartalen. Ik denk aan biertjes gaan halen. Ik kon mijn schappies niet betalen. Het boeit vang niet, maar ik vind boeien best aardig. Jij merkt niks van mijn welvaart, dat is merkwaardig. Ik ga ze schokken op mijn sokken. Tot ze zeggen, Joost Klein, jij moet stoppen, mijn jongen. Oh, oh, oh, goed, heb iets in mijn zak gevommeld. Ik ben